Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In de Brusselse gemeente Vorst heeft de politie een woning omsingeld... waarin twee verdachten zich zouden hebben verschanst. De politie wilde eerder vanmiddag een huiszoeking doen... in verband met het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Vrijwel meteen werd de politie beschoten. Drie agenten raakten licht gewond. Daarna begon de politie een klopjacht op de schutters. Aan de politieactie in Brussel doen ook Franse agenten mee. Israël heeft stukken land op de westelijke Jordaanover tot staatseigendom bestempeld. De staat zou zich 240 hectare hebben toegeëigend, de grootste inname in jaren. De grond zou gebruikt moeten worden voor toerisme en andere commerciële doeleinden. En ook zou een deel zijn bedoeld om een Israëlische nederzetting uit te breiden. Een Palestijnse vredesonderhandelaar heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om de inname te veroordelen. De komende jaren blijft de Belastingdienst de blauwe envelop gewoon versturen. Staatssecretaris Wiebes zegt dat niet vaststaat vanaf wanneer de Belastingdienst alleen nog digitaal communiceert met burgers. Volgens Wiebes heeft de reclamecampagne de indruk gewekt dat de blauwe envelop per direct is afgeschaft, maar dat is dus niet zo. Ook stadswachten moeten een bon kunnen uitschrijven voor lichte verkeersovertredingen, zoals fietsen zonder licht en rijden door rood. De politie heeft steeds minder tijd voor dat soort zaken, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De stadswachten zijn de laatste jaren steeds professioneler geworden en kunnen daarom een deel van het politiewerk overnemen, vindt de VNG. Zo'n 200 boerinnen hebben in Den Haag gedemonstreerd tegen de wens van de Tweede Kamer om kalveren na de geboorte langer bij de moeder te houden. Volgens de boerinnen is dat vooral gebaseerd op emotie. Het zou juist veel beter zijn om kalfjes meteen apart te zetten. Dan worden ze eerder tam en is er geen gevaar dat ze in het gedrang komen in de kudde. Staatssecretaris Van Dam onderzoekt de kwestie. Het weer vanuit het noorden klaart het op. Vannacht ligt het kwikker rond het vriespunt.